Annette Schut met het NOS Journaal. President Zelensky van Oekraïne noemt het voorstel van de Russische president Poetin... om te onderhandelen een positief teken. Daarbij zegt Zelensky wel dat de eerste stap een staakt het vuren moet zijn... dat morgen in zou moeten gaan. President Poetin zei eerder ook al te willen praten... maar altijd onder voorwaarden die voor Oekraïne onaanvaardbaar waren... zoals behoud van het illegaal geannexeerde Oekraïnse grondgebied. In Sri Lanka zijn bij een busongeluk zeker 21 mensen omgekomen. De bus gleed van een klif in het midden van het land. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. 14 anderen, waaronder de chauffeur, konden na het ongeluk levend uit de bus worden gehaald. Zij zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In Duitsland zijn zeker 20 mensen zwaar gewond geraakt... na de voetbalwedstrijd van HSV tegen Ulm. Dat gebeurde toen uitzinnige fans van HSV het veld bestormden... bij de viering van de promotie van de club. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht met levensbedreigende verwondingen. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd bestormden fans het veld en gooiden reclameborden omver. Ook sprongen mensen van de tribunes. HSV won met 6-1 en keert daarmee na zeven jaar terug in de Bundesliga. In Rotterdam is een appartement vanochtend vroeg volledig uitgebrand. Dat gebeurde in een flatgebouw in de wijk Ommoord. De vierde tot en met de achtste etage werden ontruimd. De meeste bewoners zijn inmiddels weer thuis. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn. Het weer, helder en droog. Het is een graad of 10 nu. Vanmiddag kan het zomers warm worden. Het kwik kan oplopen tot maximaal 25 graden. In het noorden kan wat bewolking voorkomen en wordt het iets minder warm daardoor. Na het weekend blijft het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer... als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. En op de binnenring van de A10 Zuid is de spoedreparatie nog steeds niet klaar...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 Vandaag samengesteld gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Eh, rode draad van alles wat. Nee, Rode Draad is nog het laatste restje muziek uit de bevrijdingstijd. Want eh, ja, op een gegeven moment is het afgelopen. Dan is het allemaal zo lang geleden om dat weer te laten horen. Maar muziek is van alle tijden en blijft. En daarom uh, lardeer ik dit programma met nog muziek die weer mocht in de jaren direct na de oorlog. Want uh, swingen was verboden, maar natuurlijk blijft dat eeuwig dat is het eigenlijk. Veel plezier en eh, de rest is allemaal pareltjes uit de platenkast, zal ik maar zeggen. ja, zoals altijd opent deze uitzending als ik aan de beurt ben... met ehm, het fantastische trio Mulder en Mulder. En eh, op deze cd bijgestaan door Weilen Frits Katé. De Second World War was over en ehm, toen mocht alles weer. En er zijn natuurlijk heel veel platenmaatschappijen die dan allerlei muziek uit die tijd weer heruitgebracht hebben. En dat is de rode draad door dit programma. The White Cliffs of Dover. forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, Thumbs up. when the dawn comes up, there'll be blue. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be blue. wait and see. White Cliffs of Dover. Vera Lynn, het eh, gezicht van hoop en vrede en toekomst in de Tweede Wereldoorlog. In 2020 is ze overleden, 103 jaar oud. En een deel van haar nalatenschap is eh, geschonken aan een stichting... die zich inzet voor de eh, zorg voor de nazaten van de overledene van de bevrijders. Ja, John Sheridan Dreamband.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 Comes love, nothing can be done. Comes Love. Van de cd The Great Jazz Pianist heb ik nu op de draaitafel liggen... een prachtige uitvoering van een standard CC Rider. Duke Ellington horen we en als enige medemuzikant... de onwaarschijnlijk ongeëvenaarde bassist Ray Brown. En oordeel zelf, het is een eh, fantastisch plaatje geworden. De grootmeesters waren aan elkaar gewaagd en ondersteunden elkaar. Het was uh, Duke Ellington met bassist Ray Brown. De Andrew Sisters, bij meer bist Shane. Dat is natuurlijk nog, nog een ander verhaal. De, in de jaren 30 waren er twee Amerikaanse uh, muzici Jacobs en Secunda... die in 1932 een musical schreven... bedoeld voor de Jiddische gemeenschap in, eh, New York. En eh, die hadden er heel veel tijd en werk in gestoken. En het werd een gigantische flop. En uiteindelijk verkochten ze... Eh, de, de, de, de musical ging failliet... En ze verkochten hun rechten voor een appel en een ei. En hoe vreemd kan het ook lopen... in 37 waren de Andrew Sisters eh, daarmee ineens als een komeet beroemd geworden... met een van de, de liedjes uit die musical bij Mirby Sushane. En het wrange is natuurlijk dat zij in de oorlogsjaren... de, eh, de, eh, de Amerikaanse troepen in Europa kwamen verblijden met optredens... waar de waar de mensen helemaal gek van werden... van vreugde en, het, en dansten en het fantastisch vonden. En dat ging natuurlijk... Ehm, als je dan nagaat dat de oorspronkelijke bedoeling was... een musical over het Joodse leven, nota bene... Eh, de Joodse gemeenschap die zo onwaarschijnlijk veel leed is aangedaan. En eh, zij kwamen gewoon door Europa trekken om voor die troepen op te treden... alsof er niks aan de hand was. Hoe raar en hoe vreemd. Maar zo is het altijd geweest en zal het helaas altijd blijven. Bij meer bist Shane.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 For me a biz to shame is such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say, Bella. that you will understand. De Andrew Sisters. We gaan naar een Deense eh, band. Een vrolijke calypso band. Het past helemaal bij deze dag. Deze zeer zonnige en vreugdevolle dag, zullen we maar zeggen. De Polycalypso Band. En we hebben op de draaitafel liggen... Ehm, parfumeerd zilt, geparfumeerde haring. Ja, als het maar een titel heeft, denk ik altijd. Ja, de Polycalypso Band uit eh, Denemarken. Uh, jazzliefhebbers eh, in Zandvoort... die kunnen vanmiddag nog naar het laatste concert... van het alweer 22e seizoen van de serie Jazz in Zandvoort. Uh, de het is vandaag de afsluiting van dit seizoen... en na de vakantie wordt het weer opgestart voor weer zo'n reeks prachtige dingen. Nou, eh, inmiddels is het wel wijd en bekend... de hoogstaande kwaliteit van de optredens in, eh, de, in uh, Zandvoort... in de, het kader van de programmering Jazz in Zandvoort. Vandaag Jurgen Donkers, dat is een zanger... en die brengt met zijn groep een ode aan Rita Reis. En dat is wel eens aardig uh, eh, Rita is natuurlijk een, een fenomenaal zangeres... die eh, eh, uiteindelijk aan het eind van haar carrière heeft aangewezen... tussen aanstekens als opvolgster V. Klaassen. Daar had ze goede contacten mee. En daarvan vond ze dat die wel heel erg goed zong... en in haar stijl en in haar straatje paste. En onder de mannen had zij haar oog laten vallen op het muzikale talent van Jurgen Donkers. Een eh, getalenteerde, eh, goed opgeleide zanger. Cum laude afgestudeerd in Rotterdam. En eh, hij treedt heel veel op links en rechts, overal en nergens. Nou, vanmiddag treedt die groep op. En als slagwerker zit in de begeleidingsband niemand minder dan Erik Ineke. Ook al zo'n icoon, zo'n Nederlands icoon. Eh, je hebt nog een handjevol uh, John Engels en dan eh, heb je nog Erik Ineke als oude rotte en Pierre Courbois. Dat, is dan, dat zijn dan de, Nederlandse slagwerk-iconen. Die zit er ook bij, die Erik Ineke. Dus ik zou... En er is nog plek. Er is nog, er is nog een, een, klein aantal kaarten. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ga erheen. Het is hoogstaand. Het is kwalitatief heel goed het is altijd mooi. En eigenlijk in de loop van de jaar heb ik wel ervaren... je kan er gewoon blind heen, want het is altijd top. Goed, genoeg gezegd. Vanmiddag, eh, en dat, dat vindt plaats in Nieuw Unicum... omdat de tijdelijke eh, verbouwing van de krocht dat nodig maakt. Maar het podium is prima en ik zou zeggen, ga erheen en geniet ervan. Op de draaitafel hebben wij, uh, ja, eh, ook een oude rot uit eh, alle tijden. Louis Armstrong, Up a Lazy River. my lazy river where the old mill runs. Meet the lazy river with the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your trouble, dream a dream of me, dream a dream of me. Up the lazy river where the robins on. Wakes to bright new morning as we love along. Blue skies up above, everyone in love. Off the lazy river, how happy we will be. Mama, mama. Oh, up the lazy river, up the lazy river. Every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, the lady with my love, love. By the daughter, did, but did, did, oh, baby, did, did, did, did, oh, you dog. Boy, if I ain't ripping this evening, I hope something. Oh, lady. Oh, the lazy river. Mmm, river. Oh, you river. Where you going? Where you river? Bring out there, Charlie Alexander. Swing out there on margins. That boy. En van Louis Armstrong naar Louis Jordan. Een eh, Amerikaanse saxofonist, multi-instrumentalist, songwriter en bandleder. En die was eh, zo populair in de jaren 30 tot 50... dat hij de king of the jukebox werd genoemd. Want hij was ook grappig, uh, ondeugend in zijn teksten. Een fantastische orkestleider en een inspirator voor veel muzikanten. Ik ga hem laten horen in een eh, klassieker. En dat is eh, Caledonia. but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! Uh, what make your big head so hot, Mom, I love you, love you just the same. I'll always love you, baby, cause Caledonia That's what she told me, no kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hot? Caledonia, Louis Jordan. Ik ga nu laten horen Jack Teagarden. Een eh, trombonist die uit een muzikale familie kwam. En hij eh, heeft veel gespeeld met grote jongens. Benny Goodman, Glenn Miller en Louis Armstrong. En hij speelde een tijdje in de Louis Armstrong All-Stars Band. Teagarden was een van de eerste blanke jazzmuzikanten die met zwarte artiesten samenspeelden en opnames maakten. En hij was in zijn tijd, in de, de, de jaren, eh, de vorige, vorige eeuw, eh, heel spraakma nee, smaakmakend. Een smaakmaker en een voorbeeld invloedrijk was hij. Honderden trombonisten hebben geprobeerd om, net als hij, ook trombone te spelen zoals hij. Maar dat ging vaak niet, want hij kon het als geen ander. Ik ga het laten horen. Hij was ook een verdienstelijk zanger. En we gaan eh, luisteren naar een, een eh, ja, naar een stuk Stars Fell on Alabama. zong en speelde trombone. Als je tegenwoordig gaat dansen... dan is het 9 van de 10 keer op muziek uit de speakers. Een enkele keer eh, op live muziek, maar eh, dat is minder en minder omdat eh, uit de speakers je veel meer variaties kunt bedenken... om het mensen naar de zin te maken. In de vooroorlogsjaren was dat natuurlijk ook al zo... maar toen had je nog heel veel echte dansorkesten. En zo ga ik iets laten horen van het orkest Kurt Whitman. Oh Marie, oh Marie. to what I've been needing. And I ain't letting go. You fill me with your fire. Slowly, with one touch, baby, I explode. When two hearts beat as one, nothing else overcomes. Love naked in the moonlight Just a touch of sensuality Shadows kiss and cool us alright Sweet, sweet, sweet sensuality Shadows naked in the moonlight Just a touch of sensuality Shadows kiss and cool us alright Sweet, sweet, sweet sensuality away. touch of sensuality. Shadows kiss and cool and so right. Sweet, sweet, sweet. Shadows naked in the moonlight. Just a touch of sensuality. Shadows kiss and cool and so right. Sweet, sweet, sweet. Sensuality. Naked in the moonlight touch of sensuality. Uh, shadows, kiss, and fool, and it's alright. Sweet, sweet, sweet, sweet sensuality. Shadows naked in the moonlight. Just a touch, just a touch of sensuality. Yeah. John Sensuality. Eh, we gaan een beetje naar het einde. Nog twee stukjes, denk ik. En eh, dan is het eerste uur van ZFM Jazz op zondag er alweer op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Eh, ja, het voorlaatste stuk. Twee grote jongens op de trombone. J.J. Johnson en Kai Winding. En die hebben een groep om zich heen.